met het NOS Journaal. Na de vondst van rattengif in babyvoeding in Oostenrijk... zijn ook in Tsjechië en Slowakije potjes met gif gevonden. Vermoedelijk heeft iemand het er bewust ingedaan. De voedselwaakhond in Oostenrijk zegt dat het mogelijk gaat... om een poging tot afpersing van de fabrikant HIP... of de winkelketen die de potjes verkoopt... De gepureerde babymaaltijden en fruithapjes zijn in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije uit de schappen gehaald. In andere landen hoeven ouders zich volgens HIP geen zorgen te maken. In Nederland wordt het alleen melkpoeder van HIP verkocht. In het Van der Valk Hotel bij Volendam is een dode man gevonden. Volgens de politie is het een man van 37 uit Purmerend... en is hij onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De doodsoorzaak is nog onbekend. Ook is er nog geen verdachte aangehouden... De politie kreeg de melding gistermiddag binnen en doet sindsdien onderzoek. Het hotel is wel gewoon open. In het zuiden van Libanon is een belangrijke weg heropend... die eerder zwaar beschadigd raakte bij Israëlische aanvallen. Dat zegt het Libanese leger. Ook een brug in het gebied is weer deels toegankelijk. Een andere brug die beschadigd raakte bij Israëlische aanvallen wordt nog hersteld. Sinds donderdag is er een staakt het vuren in Libanon. Het Israëlische leger zegt in de dag daarvoor meer dan 150 Hezbollah-strijders te hebben gedood. Ook na het ingaan van de gevechtspauze zijn nog mensen omgekomen. Op een veiling in Engeland is een reddingsvest van de Titanic geveild. Het zwemvest is gedragen door een passagiers die de scheepsramp heeft overleefd. Het is verkocht aan een verzamelaar voor omgerekend zo'n 770.000 euro. Het weer afwisselend zon en wolken. Vooral in het binnenland kunnen buien vallen. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen opnieuw wisselvallig en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Jennifer